Heia, heia, heia, heia, heia. Heia, heia, zin om mee te gaan. Laten we een lekker feestje bouwen. Dan gaan we er weer stevig tegenaan. Heia, heia, heia, heia, heia. Het is weekend en we zijn weer lekker vrij, ja. De kastelein gaat uit zijn bol. Het is weer vrijdagmiddag, al het werk dat is gedaan. Ik heb vandaag weer hele wilde plannen. Tijd om met z'n allen naar ons stamcafé te gaan. Ik heb zin om even lekker te ontspannen. Ik zet de bloemetjes buiten, want dat heb ik wel verdiend. Zo'n werkweek is erger dan een straf. Mijn polshorloge laat ik thuis, ik heb maling aan de tijd. gaan. Laten we een lekker feestje bouwen, dan gaan we er weer stevig tegenaan. Heia, heia, heia, heia, heia. Het is weekend en we zijn weer lekker vrij, ja. De kastelein gaat uit zijn bol.